Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Rusland hebben zeker 154 mensen een celstraf gekregen... omdat ze publiekelijk rouwden om de dood van oppositieleider Navalny. Ze kregen gevangenisstraffen van maximaal 14 dagen... voor het overtreden van anti-protestwetten. De afgelopen dagen zijn honderden Russen opgepakt... omdat ze hun woede of verdriet uiten om Navalny's dood. Mensenrechtenorganisatie OVD Info zegt dat het gaat om 366 mensen. Vrijdag kwam naar buiten dat de Russische oppositieleider dood is. Zijn lichaam is nog niet teruggegeven aan zijn naasten. De Nederlandse industrie blijft krimpen, blijkt uit cijfers van het CBS. In de laatste drie maanden van vorig jaar was de omzet ruim 9% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het is het derde kwartaal op rij dat de industriële omzet is gekrompen. Vooral de chemische industrie heeft het lastig. Dat komt door de hoge energiekosten en sterk gedaalde afzetprijzen. In 2023 gingen in de hele industrie 270 bedrijven failliet. En dat is het hoogste aantal in vijf jaar. De film Oppenheimer is de grote winnaar bij de Britse filmprijzen, prijzen de BAFTA's, afgelopen avond. De film over de natuurkundige die meewerkte aan het ontwikkelen van de atoomboom... heeft zeven BAFTA's in de wacht gesleept, waaronder die voor beste film, beste acteur en beste regisseur. Ook de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema kreeg een BAFTA voor het filmwerk van Oppenheimer. Van Hoytema werkte eerder al mee aan een aantal grote internationale films zoals Interstellar en Dunkirk. Maar het is de eerste keer dat hij een BAFTA wint voor zijn camerawerk. Het weer in de loop van de nacht wordt het op de meeste plekken droog.